Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van bekladding in de stad. Afgelopen nacht werden geel-groene hakenkruizen en anti-Joodse leuzen geverfd op allerlei plekken, onder meer op het beeld van de dokwerker. De bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van supporters van ADO Den Haag. De clubkleuren van ADO zijn groen en geel. En van de week is er een wedstrijd van ADO tegen Ajax. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. Ze gaan ook langzaam rijden op de snelwegen naar Den Haag. In december mislukte het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet. De leider van de afdeling Geleen van motorbende Satudara heeft negen jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. Negen andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. Het KNMI zei dat de fouten geen impact hebben, maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee. Hij zei dat Groningers zo langzamerhand reden hebben om niet alle vertrouwen meer te hebben in de overheid. Vandaag zijn opnieuw burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz. Dat is het laatste bolwerk van Islamitische Staat. Er zit nog een onbekend aantal IS-strijders. Mogelijk worden nog meer burgers geëvacueerd uit de stad. De Syrische democratische strijdkrachten willen IS daar pas aanvallen als alle burgers weg zijn. Justitie in Turkije heeft de arrestatie bevolen van weer 295 militairen. Die worden ervan verdacht banden te hebben met de organisatie van de geestelijke Gulen. President Erdogan beschuldigt Gulen ervan de koepoging in 2016 te hebben georganiseerd. Het weer, temperatuur vannacht van iets boven nul langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust, lokaal mist.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 promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.